Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het kan extra uittrekken voor bejaarden die thuis moeten revalideren na een ingreep of ziekte. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Als ze bijvoorbeeld een operatie hebben gehad, is vaak tijdelijk intensieve zorg nodig. Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn investeren extra in die soort zorg... om te voorkomen dat ouderen onnodig in het ziekenhuis worden opgenomen dan. Er gaan 100 tot 150 Nederlandse militairen naar Litouwen. Ze gaan daar samen met de Duitsers een bataljon vormen van 800 man aan de Russische grens. Door de annexatie van de Krim door Rusland twee jaar geleden zijn de internationale relaties steeds verder verslechterd. De NAVO-landen in het oosten voelen zich bedreigd. Er komen in totaal vier NAVO-bataljons in Oost-Europa, in Polen, Estland, Letland en in Litouwen dus. Het kabinet gaat het pensioenstelsel aanpassen. Jongeren betalen nu mee aan de pensioenkosten van de ouderen... en dat is volgens het kabinet niet vol te houden. Voor het werk aan een nieuwe opzet is 25 jaar uitgetrokken. De hele aanpassing zal 100 miljard euro gaan kosten. Het kabinet stopt er 40 miljard in. De rest moet uit het bedrijfsleven komen. De vierde verdachte van de schietpartij in Dallas, die zich vanochtend een tijd schuilhield in een parkeergarage, is opgeblazen met een bom. De politie zei dat er was geprobeerd met de man te onderhandelen, daarna ze geschoten en vervolgens zag de politie geen andere oplossing dan het inzetten van een bomrobot. De man zou hebben gezegd dat hij Steve Cummings. Hij reed in de Pyreneeën op 25 kilometer van de finish weg uit de grote kopgroep en liet zich niet meer inhalen. Greg van Avermaat houdt de gele trui, hij werd vijfde. Het weer, later vandaag klaart het op, maar er kan vanavond nog een enkele bui vallen. Morgen geregeld zon en droog en dan wordt het 24 graden. Dit was het NOS. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is een vrij drukke avondspits, maar de drukte begint nu wel een klein beetje af te nemen. Op de A1 e nog wel een lange file van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Naarden en Knopendiemen, 9 kilometer. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Badhoevedorp en Beverwijk... 14 kilometer en 20 minuten vertraging. Op de A9 vanaf de andere kant is de Wijkertunnel dicht... want daar staat een te hoog geladen eh, vrachtwagen voor. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum... tussen Hagestein en Noorderloos ruim 20 minuten vertraging.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 about the dang a dang dang the ding a don blue moon. You knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really care for. And then they suddenly. De Westkust lacht. 24 uur per dag. Dit is ZFM. Pluspunt Zandvoort. Cursus je iPad optimaal gebruiken. Tijdens acht lessen van twee uur leert u door middel van duidelijke uitleg, voorbeelden, oefeningen en tips... hoe u de vele mogelijkheden van de iPad snel onder de knie krijgt. De kosten zijn 110 euro, inclusief een handleiding. Vrijdag van 10 tot 12. 13 mei tot en met 1 juli. Meer cursussen, workshops en informatie of aanmelden www plus.zandvoort.nl, telefoonnummer 023 5740330. fanatiekste verzamelaars. Met de fonds van 1400 kunstwerken in een appartement in München in 2012... en George Clooney's film The Monuments Man uit 2014... is de enorme kunstroof van de naties weer flink in de kijker komen te staan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog haalden Adolf Hitler en Hermann Göring wagonladingen kunst naar Duitsland... Na de Duitse nederlaag vonden de Monumentsmen, een team kunstkenners van het Amerikaanse leger, 5 miljoen kunstwerken terug. Onder meer in zoutmijnen en kastelen die de Duitsers als opslagplaats hadden gebruikt. Maar er is ook een levendige handel. Zo kreeg de Oostenrijkse kunsthandelaar Hildebrand Kurlit meer dan duizend werken in handen. Hij overleed in 1956 en uiteindelijk ging zijn collectie over op zijn zoon, Cornelis die een teruggetrokken bestaan leidde in zijn met kunst volgepropte appartement in München. Geschatte waarde van zijn inventaris een miljard euro. In 2012 werd de schat ontdekt, gevolgd door meer kunst in een Oostenrijkse woning van Keurlid. Of nabestaanden van de geroofde kunstverzamelaar kans maken om werken uit de keurlid verzamelaar terug te krijgen is niet duidelijk. Het is lastig vast te stellen of Görlitz stukken geroofd zijn en onder het Duitse recht moet er per kunstwerk aangetoond worden dat vader Hildebrand kwade bedoelingen had. my lips, but just. Bilbao. ZFM. If I see you tomorrow on some street in town, pardon me if I don't say hello wouldn't look so good to know someone I'm not supposed to know. Just walk on by, wait on the corner. I love you, but we're we strangers when meet. just walk on by wait on the corner. I love you, but we're strangers when we meet. In a dimly lit corner at a place outside of town. Tonight we'll try to say goodbye again. But I know it's not over. I'll call tomorrow night. I can't let you go, so why pretend? Just walk on by. Wait on the corner. on by. Wait on the corner. I love you, but we're strangers when we meet. I love you, but we're strangers when we meet. Classic concert Martijn en Stefan Blaak. 15 mei aanvang om 3 uur s middags. Martijn en Stefan Blaak verzorgen op zondag 15 mei het pianoconcert in de protestante kerk tijdens de Classic Concertreeks. Een half uur voor de aanvang van de concerten is de kerk geopend. De kosten zijn 5 euro. De locatie is Protestantse Kerk, Poststraat nummer 1. De website is www.kerkzandvoort.nl Tell me, the elephant Tell me, brothers, if you can, why all the world is full of creatures, yet we go in fear of man. say kolom van de week, uitdaging of probleem. Hulpverleners denken vaak in problemen. Men heeft een probleem en daarvoor vraagt men hulp. Het is een tamelijk negatieve benadering die weerstand opwekt bij de positivo's... die liever praten over uitdagingen. Op zichzelf zit daar zeker iets goeds in, maar soms gaat het wat ver. Bij een relatieprobleem noem ik dat toch geen uitdaging in de relatie. De uitdaging is voor mij om te zien of ik hen kan helpen. Maar voor betrokkenen is het toch echt een probleem. Behalve als het gaat om een kleinigheidje. Veel mensen willen niet toegeven dat men een probleem heeft. Problemen heeft een ander. Maar datgene waar men zelf mee worstelt is geen probleem. Maar wat is het dan? Soms is het ook inderdaad een uitdaging. Het is zeker een uitdaging om iets te leren wat je nog niet kunt. Door het een uitdaging en niet een probleem te noemen is het gemakkelijker te veranderen. Het lijkt een taalfoefje een pep talk. Maar veel therapieën, onder andere LRP, werken daar succesvol mee. Helaas merk ik vaak dat mensen zo lang wachten totdat de uitdaging is uitgegroeid tot een groot, ja zelfs levensgroot probleem. Degenen die snel aan de bel trekken zijn in alle opzichten het beste af. Dag van het Kasteel op Kasteel Keukenhof. Op Tweede Pinksterdag, maandag 16 mei, vindt de jaarlijkse Dag van het Kasteel plaats. Kastelen door heel Nederland openen dan hun deuren voor een ieder die altijd al naar binnen heeft willen kijken.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 In het noorden vindt u het Nationaal Park Zuid-Kennemerland... en in het zuiden grenst het dorp aan de Amsterdamse waterleidingduinen. Het Nationaal Park leent zich bij uitstek voor het maken van uitgebreide wandel- en fietstochten. Middels het knooppuntnetwerk is het erg eenvoudig om de mooiste plekjes te ontdekken. U kunt in dit gebied konnikpaarden of Schotse hooglanders tegenkomen... Zij zorgen middels begrazing dat het typerende duinlandschap intact blijft. In een speciaal afgeraste deel leven zelfs windsenten, Europese oerossen die in lang vervlogen tijden ook in het duingebied hebben geleefd. De Amsterdamse waterleidingduinen is een belangrijk waterwingebied... waar de natuur met recht kan floreren. Het instand houden van de oorspronkelijke natuurwaarden en rust zijn belangrijke kenmerken voor dit gebied. Uniek is dat u overal letterlijk mag struinen en dus niet op de paarden hoeft te blijven. En u kunt hierbij geheid een hert tegenkomen. Eind 2013 is een natuurbrug geopend die de verbinding vormt tussen de Amsterdamse waterleidingduinen en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De brug zorgt ervoor dat het wild zich vrijelijk in een uitgestrekt natuurgebied kan ophouden.